Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een veelgebruikt medicijn tegen het kanker is voorlopig niet meer leverbaar. Dat komt doordat er bij de productie in een Noorse kernreactor een fout is gemaakt. Het gaat om het medicijn radium-223-dichloride. Dat wordt gebruikt door honderden mannen die lijden aan prostaatkanker. Het gaat om terminale patiënten bij wie hormoontherapie niet meer werkt. Door de fout in de kernreactor kan producent Bayer niet meer instaan voor de kwaliteit van het middel. Wanneer het medicijn weer beschikbaar komt is nog onbekend. Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid heeft in het tv-programma Pauw begrip getoond voor de kritiek van zijn vader op de Haagse zorginstelling waar zijn dementerende vrouw wordt verpleegd. Ik probeer mijn vader zo goed mogelijk te steunen, zei Van Rijn. Zijn 81-jarige vader kwam samen met zijn buurman aan het woord in het AD. Ze zeiden dat de verzorging op veel punten tekortschiet. Ze zouden soms uren geen toezicht zijn. De buurman zat ook bij Pauw aan tafel. Hij zei het personeel werkt hard, maar het is er ellendig. De staatssecretaris zei dat hij bezig is de zorg te verbeteren, maar dat dat tijd kost. Hij vroeg daarvoor geduld. De nieuwe gemeente waarin Veghel, Schijndel en Sint-Oederode opgaan gaat Meijerijstad heten. De inwoners van de drie Noord-Brabantse gemeenten hebben die naam gekozen. Volgens de selectiecommissie heeft de naam Meijerijstad een rijke historische lading, want de regio heet al eeuwen Meijerij. Er is ook kritiek, volgens sommigen is er al een stad in de Meijerij en dat is Den Bosch. In de Champions League hebben Real Madrid en Borussia Dortmund zich al geplaatst voor de volgende ronde. Real versloeg thuis Liverpool met 1-0. Borussia Dortmund versloeg Galatasaray met 4-1. Dortmund doet het in de Bundesliga niet best, maar heeft in de Champions League nu vier zegens op rij geboekt. In dezelfde groep verspeelde Arsenal thuis een 3-0 voorsprong tegen Anderlecht. De Belgen maakten in de laatste minuut nog gelijk 3-3. Het weer, vannacht nevelig met op veel plaatsen mist, minimaal rond 6 graden. Overdag veel bewolking met lokale bui, maar ook af en toe wat zon.